spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in het land zijn maatregelen genomen vanwege de hoge waterstanden in de rivieren. Zo zijn hier en daar kades afgesloten en stuwen opengezet. Laaggelegen stukken land zijn ondergelopen, maar dat veroorzaakt geen grote problemen. Wel zijn in Heteren gisteren 43 schapen verdronken. De waterstand in de Rijn bij Lobit bereikt morgenochtend vroeg een piek van ruim 14,5 meter boven NAP. Rijkswaterstaat heeft voor de Rijn, Waal en IJssel code geel afgekondigd, maar zegt dat Nederland de huidige waterstand prima aan kan. In Tunesië is bij protesten tegen de regering een dode gevallen. In verschillende steden gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen prijsstijgingen en belastingverhogingen. Onder meer benzine, telefonie en bepaalde etenswaren zijn in Tunesië per 1 januari duurder geworden. Op een aantal plekken liep het protest uit op een confrontatie met veiligheidstroepen. In de stad in Bourba zette de politie traangas in toen betogers een overheidsgebouw in brand wilden steken. Vijf mensen raakten gewond en één demonstrant kwam om, volgens de Tunesische autoriteiten door het inademen van traangas. Een Peruaanse vrachtwagenchauffeur heeft bekend dat hij vorige week een dodelijk busongeluk heeft veroorzaakt. Een bus stortte toen van een klif. 52 mensen kwamen om het leven. De vrachtwagenchauffeur zegt dat hij de bus te laat zag aankomen en dat hij met een van zijn wielen de bus raakte. Het gebeurde bij een afgrond van 100 meter diep zonder vangrail. De vrachtwagenchauffeur wordt verdacht van doodslag. Voor het eerst in twee jaar praten Noord- en Zuid-Korea weer met elkaar. In een grensplaats wordt overlegd over deelname van twee Noord-Koreaanse kunstschaatsers aan de Olympische Winterspelen, die volgende maand in Zuid-Korea worden gehouden. De Noord-Koreaanse hoofdonderhandelaar zette hopen dat de gesprekken zullen leiden tot een nieuwjaarsgeschenk voor de Koreaanse natie. Het weer, het is droog met landinwaarts lichte vorst. Overdag hier en daar wat zon, maar ook veel wolkenvelden. Later in de middag en avond kan het in het oosten gaan regenen.